Nu blijkt dat die ernstige ontstekingen kunnen leiden tot stolsels in de bloedvaten. Ook het lange liggen speelt mee. Bij tromboseverschijnselen is er een grotere kans op overlijden. Luchtvaartmaatschappij Air France moet de komende vijf jaar de CO2-uitstoot op binnenlandse vluchten met 50% terugdringen. Ook internationale vluchten moeten schoner. Dat zijn eisen voor de lening van 7 miljard euro die het bedrijf krijgt van banken en de Franse staat. Volgens minister van Economische Zaken Le Maire is het een harde eis dat Air France de meest milieubewuste luchtvaartmaatschappij op aarde wordt. In Zeeland en Brabant komt meer ruimte voor toerisme door versoepeling van de coronamaatregelen. Vanaf vrijdag mag in Zeeuwse hotels, campings en vakantieparken 15% van de slaapplekken worden verhuurd, mits er eigen sanitair is. In Brabant zijn campings en vakantieparken weer toegankelijk voor gezinnen. Met een vriendengroep een huis of caravan huren is niet toegestaan. De politie heeft een derde verdachte aangehouden vanwege de branden in zendmasten. Het gaat om een man van 30 uit Zwifterband. Hij wordt verdacht van het in brand steken van een zendmast in Dronten. Eerder zijn al een andere man uit Zwifterband en een man uit Groningen aangehouden. De afgelopen weken waren er 20 branden bij zendmasten. Wordt onderzocht of de brandstichting het werk is van anti-5G-activisten. 26 Amsterdamse nachtclubs en poppodia willen geen anderhalve meter regel als ze weer opengaan. Afstand houden is onmogelijk, schrijven ze in een brief aan de gemeente. Ze willen andere maatregelen nemen, zoals een leeftijdsgrens of het meten van de temperatuur aan de deur. Het weer, de regen trekt weg naar het noordoosten, het koelt af naar zo'n 8 graden.